Mubarak. Naar verwachting wordt er vandaag massaal gedemonstreerd na het vrijdaggebed. Egyptenaren eisen dat president Mubarak na 30 jaar aftreedt. De Nobelprijswinnaar El Baradei doet vandaag mee aan een demonstratie. Hij wordt gezien als de uitdager van Mubarak bij presidentsverkiezingen. In Tunesië zijn twaalf ministers vervangen, onder wie mensen die ook dienden onder het regime van de gevluchte president Ben Ali. De afgelopen tijd werd in Tunesië elke dag gedemonstreerd tegen de interimregering. De demonstranten willen ook dat premier Ghanouchi vertrekt, maar die wil blijven zitten totdat er verkiezingen zijn gehouden. In Los Angeles is zangeres Gladys Horton van de Motown-groep The Marvelettes overleden. De groep scoorde in 1961 een nummer 1 hit met het nummer Please Mr. Postman. Het nummer is later nog gecoverd door de Beatles en de Carpenters.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 GroenLinks-fractievoorzitter Sap sprak van een zware afweging... maar verwees naar de toezeggingen die het kabinet heeft gedaan... en benadrukte dat die moeten worden nagekomen. Premier Rutte zei in het debat dat hij daar persoonlijk garant voor staat... Hij zei ook dat er een moment kan komen dat hij voorstelt de missie te beëindigen als afspraken worden geschonden. De NS krijgt de informatievoorziening van het spoor in beheer. Dat schrijft minister Schultz van Haag in een brief aan de Tweede Kamer. Door de informatievoorziening helemaal aan de NS over te dragen... kunnen reizigers sneller geïnformeerd worden bij grote problemen op het spoor. De Tweede Kamer riep op tot hervormingen bij de spoorbedrijven... na de problemen door het winterweer. Politievakbond NPB is ongelukkig met de gang van zaken rond de aankoop van het nieuwe politiepistool. Gisteren maakte minister Opstelten bekend